De economie van Oekraïne kan daarmee weer op gang komen, is het idee. Ja, en nog belangrijker, het zou misschien ook komen, eh, en misschien zeg ik erbij, eh, want we weten het niet helemaal zeker. Eh, maar misschien ook komen met Amerikaanse veiligheidsgaranties Garanties, eh, maar er is nog veel onduidelijkheid over. Bedoeling is dat Amerika in ruil voor de grondstoffen Oekraïne helpt met de wederopbouw van het land. Daarvoor komt een speciaal fonds. Wat er verder precies in de deal staat weten we niet. In Israël is een grote natuurbrand uitgebroken. De brand woedt aan de rand van Jeruzalem. 18 mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Door de grote brand is de belangrijkste snelweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv afgesloten. Meerdere landen, waaronder Italië en Kroatië, hebben blusvliegtuigen gestuurd. De oudste mens ter wereld is overleden. Het gaat om een Braziliaanse vrouw van 116. Ze werd geboren in 1908. Sinds januari was ze de oudste mens ter wereld. Toen overleed een Japanse vrouw die nog iets ouder was. De persoon die nu het oudste is, is 115 en woont in het Verenigd Koninkrijk. En voetballer Denzel Dumfries heeft gisteravond een heerlijke pot gespeeld in de Champions League. De speler van Inter maakte maar liefst twee goals in de halve finale tegen Barcelona. De eerste vloog er na 21 minuten in en in de tweede helft was het nog een keer raak. Was te zien bij Ziggo Sport. Chalanoglu trapt. Ja, ja, ja, daar is hij weer! <laughs> Haha, daar is hij weer! Het is niet te filmen! doet het weer. Het is Denzel Dumfries avond. In ieder geval vanuit Inter perspectief. <laughs> Ongelooflijk. Ja, ook gaf Denzel zijn teamgenoot Touram een lekker voorzetje die daarna een doelpunt maakte. Beide clubs waren aan elkaar gewaagd, want Barcelona wist ook drie keer te scoren. Het werd dus 3-3. Volgende week is de return in Milaan.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 Ze hebben afgesproken dat Oekraïne gas en mineralen aan Amerika geeft... in ruil voor hulp bij de wederopbouw van het land. De Russische aanvallen met drones hebben in de Oekraïnse stad Odessa... aan twee mensen het leven gekost. Ook raakten vijf mensen gewond. De drones beschadigden ook huizen, een supermarkt en een school. De bewoners van vier appartementen in Raamsdonksfeer hebben de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Gisteravond brak brand uit in een van de appartementen. Daarbij kwam één persoon om het leven.